Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In de Egyptische hoofdstad Cairo wordt weer massaal gedemonstreerd tegen president Mubarak. Volgens de BBC is het de grootste demonstratie sinds de protesten op 25 januari uitbraken. Ook in Alexandrië zijn de protesten weer opgeleid. Vandaag kwam het Egyptische regime met een plan voor een machtsoverdracht, maar dat heeft de demonstranten niet overtuigd. Ze wantrouwen de toezeggingen van de regering en eisen dat president Mubarak onmiddellijk vertrekt. In een bedrijf op een industrieterrein in Lemmer in Friesland woedt een zeer grote brand. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Ook worden metingen gedaan om te kijken of er giftige stoffen zijn vrijgekomen. De rook die bij de brand vrijkomt is tientallen kilometers verderop te zien... De politie heeft het gebied afgezet en daarbij werden leden van de ME ingezet... die toevallig in de buurt waren na een oefening. Het bedrijf in Lemmer waar de brand woedt maakt silo's en tanks van glasvezel voor de landbouw. De Iraanse ambassadeur in Nederland is vandaag alsnog op het ministerie van Buitenlandse Zaken geweest. en was ontboden om uitleg te geven over de begrafenis van Zara Bahrami. De Iraans-Nederlandse vrouw werd vorige week geëxecuteerd. Over de inhoud van het gesprek wil Buitenlandse Zaken niets kwijt. Gisteren moest de diplomaat ook al twee keer op het matje komen, maar hij kwam de tweede keer niet opdagen. De Tweede Kamer wil dat de geplande fusie tussen de vervoerbedrijven Veolia en Transdev niet doorgaat. Transdev is het Franse moederbedrijf van Connection. Volgens een Kamermeerderheid krijgt door de fusie één bedrijf een te groot marktaandeel. Daarom zou het kabinet alles moeten doen om het samengaan van de bedrijven te blokkeren. Eerder zei minister Schultz dat ze de fusie niet kan en wil tegenhouden. Het weer vanavond begint helder, later wordt het nevelig, morgen grijs. Later in de middag breekt de zon door, het wordt dan tussen de 6 en 9 graden. Vanaf donderdag wordt het weer regenachtig. Dit was het NOS.